Mark Visser met het NOS Journaal. In Zandam is bij een schietpartij op straat een dode gevallen. Wie er heeft geschoten is niet bekend en ook is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. Een buurtbewoner zegt dat hij 10 tot 15 schoten heeft gehoord. Vlak bij de plek van de schietpartij staan twee basisscholen. Verschillende kinderen zouden het hebben zien gebeuren. Het is onbekend wat de aanleiding is voor de schietpartij. De politie in Zandam is op zoek naar een bruin bestelbusje dat mogelijk is gebruikt bij de schietpartij zouden meerdere daders zijn. Mario D., chauffeur van de monstertruck, is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd. Hij blijft erbij dat het gaspedaal bleef hangen en dat hij niet weet hoe het ongeluk had kunnen voorkomen worden, zegt zijn advocaat. Tijdens een show in Haaksbergen met de monstertruck reed D. het publiek in. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Het OM legt hem dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste. De Griekse regering heeft nieuwe voorstellen naar Brussel gestuurd... voor de aanpak van de schuldencrisis in het land, bevestigt de Europese Commissie. Wat er in het voorstel staat, is nog onduidelijk. Gesprekken lopen al maanden en tot nu toe zit er geen schot in. Europa eist van Griekenland besparingen en hervormingen om in aanmerking te komen voor een nieuwe lening om een faillissement te voorkomen. Ron Vlaar gaat niet mee met het Nederlands elftal naar Letland. De verdediger van Aston Villa leek hersteld van een knielblessure, maar op de training vanochtend viel hij uit. Bondscoach Hiddink roept geen vervanger op. Dan nog het weer. Langzaam maar zeker meer zon. Meeste zon vandaag in het zuiden. Het is 14 tot 18 graden. Morgen flink zonnig, 22 graden. En de dagen daarna nog warmer. Vrijdag wordt het mogelijk 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A5 Amsterdam naar Hoofddorp... na een ongeluk tussen Westpoort en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A20 is even dicht bij Rotterdam na een ongeluk van Gouda naar Hoek van Holland.